Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Os is een ontploffing geweest in een machinekamer. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens de brandweer is de situatie zo goed als onder controle. Alu Kast maakte onder andere aluminium auto-onderdelen. Kort na de ontploffing viel de stroom uit op het industrieterrein. De brandweer kreeg daarop een melding van problemen in een van de opslagvaten van Unipol. En op het industrieterrein, een bedrijf op het industrieterrein dat chemische stoffen opslaat en verwerkt. Mogelijk zijn daar giftige stoffen vrijgekomen en daarom zijn de hulpdiensten in Os met groot materieel uitgerukt. Minister Spies wil niet tegemoetkomen aan de wens van de Tweede Kamer om nog voor 1 januari een eind te maken aan de weigerambtenaren. Ze blijft bij haar standpunt dat dit geen onderwerp is voor een demissionair kabinet. Bovendien verwijst ze naar tegenstrijdige adviezen van de Commissie Gelijke Behandeling en de Raad van State. Ze is niet van plan een motie van de Kamer daarover uit te voeren. In de motie staat dat ambtenaren na 1 januari niet meer mogen weigeren homo's te trouwen. Alleen CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen die motie. Een Airbus van Air France stortte in juni 2009 in de Atlantische Oceaan door een combinatie van technische problemen en fouten van de piloten. Dat concludeert een Franse onderzoekscommissie. Volgens de onderzoekers hadden de piloten niet door dat het toestel te veel snelheid had verloren omdat hun instrumenten niet goed werkten. De piloten zelf grepen niet in en verloren daardoor de controle over het toestel. Bij de crash kwamen alle 216 passagiers en 12 bemanningsleden om het leven. Het weer wisselend bewolkt en verspreid over het land pittige regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Het is een graad of 24. Morgen opnieuw kans op buien en dan iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is best een drukke avondspits aan het worden. Dit zijn de files in de Randstad van 5 kilometer en langer. Op de ring van Amsterdam de A10 West voor de Continental 6 kilometer, ook door een ongeluk. En tussen Slotenmeer en Duivendrecht op de A10 Zuid 11 kilometer. De A13 staat vol tussen Den Haag en Rotterdam, 12 kilometer. De A15 Europoort Rotterdam bij het Vaanplein, 7. De A15 Rotterdam Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg, 8 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Er is verkeerd blusschuim gebruikt na een vrachtwagenbrand, dus het gaat wel even duren daar. Op de A20 Rotterdam-Gouda bij Rotterdam Centrum 6 kilometer. En een ongeluk op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven is de rechterrijstrook dicht.